Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Medewerkers van het Rode Kruis zijn aangekomen in de Syrische stad Madaya. De verwachting is dat het konvooi met alle goederen binnen een uur ter plaatse is. De afgelopen weken kwamen beelden naar buiten van mensen die al maanden amper iets te eten hadden. Tientallen mensen zouden zijn omgekomen omdat hulporganisaties niet bij de stad konden komen. Het COA zegt dat minderjarige asielzoekers beter niet naar diensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam kunnen gaan. Jonge vrouwen zouden volgens diverse bronnen seksueel misbruikt zijn in de kerkgemeenschap. De laatste tijd werd een groot aantal Eritrese meisjes in Rotterdam zwanger. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers denkt dat de kerk er iets mee te maken heeft. Alle wereldrecords in de atletiek moeten geschrapt worden. Met dat radicale voorstel wil de Britse Atletiekbond het vertrouwen in de sport herstellen. Door diverse dopingschandalen in onder meer Rusland en Kenia zijn alle wereldrecords besmet, denkt de bond. Deze week komt het Werelddopingagentschap met een rapport over corruptie binnen de Internationale Atletiekbond. De organisatie van het Groningse popfestival Noorderslag maakt een einde aan een jarenlange traditie. Het wordt bezoekers verboden om de winnaar van de popprijs te trakteren op een bierdouche. De popprijs gaat elk jaar naar een band of artiest die veel heeft betekend voor de Nederlandse popmuziek. Traditioneel wordt de winnaar na de bekendmaking massaal bekogeld met bier. Volgens de organisatie van Noorderslag vinden niet alle artiesten dat leuk en loopt de apparatuur gevaar. Om het verbod te handhaven mogen zaterdag rond de bekendmaking geen drankjes de zaal in. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt en er trekt een smalle zone met regen van zuidwest naar noordoost. Het is 5 tot 8 graden. Morgen diverse buien en het wordt dan zo'n 7 graden.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 dancing in the dust, cause we're coming through. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart.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 最。 sunshine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 comes along, darling heart, you are not alone. tell me